Dik Hark met het NOS Journaal. Sander V. Die is, wordt in het Pieter Centrum onderzocht. Dat heeft het gerechtshof in Den Haag besloten tijdens een regiezitting in het hoger beroep. Sander V. wilde het onderzoek in het Pieter Centrum zelf. Hij is al door een psychiater onderzocht, maar dat was geen uitgebreid onderzoek. Omdat het Pieter Centrum een wachttijd heeft van ongeveer een half jaar... kan het hoger beroep waarschijnlijk pas volgend jaar worden afgerond. De oud-politieman Sander V. kreeg vorig jaar november 18 jaar cel in tbs voor de moord op zijn buurtgenote Millie Boele uit Dordrecht. Zowel hij zelf als het Openbaar Ministerie gingen daartegen in beroep. In Leeuwarden zijn de galerijen van een flat ingestort. Op vijf woonlagen is een gat van enkele meters breed in de vloer van de galerij geslagen. De gaten zitten precies in het midden van de flat, die is gebouwd in 1966. Bij het ongeluk raakte niemand gewond. Van sommige woningen zijn er ruiten gesneuveld. De brandweer is bezig de bewoners met een hoogwerker te evacueren. Ze worden opgevangen in een sporthal. Politie en brandweer onderzoeken de constructie van de rest van de galerijen van de flat in Leeuwarden. Binnenkort kan iedereen op internet zien welke financiële afspraken artsen en apothekers hebben gemaakt met geneesmiddelenfabrikanten. De stichting Code Geneesmiddelenreclame heeft daarover een akkoord gesloten met de betrokken organisaties. In januari moet er een website zijn met daarop een openbaar register. Daarin moet van alle artsen en apothekers staan waarvoor ze in het voorgaande jaar geld hebben gekregen van de industrie. Openbaarmaking wordt verplicht voor bedragen vanaf 500 euro per jaar. De regeling moet het vertrouwen in de sector vergroten. Het weer nog zonnig, temperatuur 17 graden aan de noordwestkust en een graad of 21 in het binnenland vanmiddag. Aan de kust staat een krachtige tot harde wind, windkracht 6 tot 7. Morgen iets meer bewolking en lagere temperaturen. Dit was het NOS Journaal. Dit is René Passet van de ANWB. Er wordt vandaag op snelheid gecontroleerd langs de A2 Utrecht en Bos tussen Knoop het Oude Rijn en de brug bij Zaltbommel.